het land uit met dat tuig en Halsema mag mee. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de tweet volstrekt onverantwoord. En ze wil dat het kabinet afstand neemt van de uitspraak. Premier Schoof is dat niet van plan. Nee, ik heb eh, de, eh, geen behoefte om, uh, dat heb ik nooit gedaan, om op individuele zeg maar tweets of wat dan ook te reageren. Ik vind het belangrijk om hiermee steun uit te spreken voor de ingewikkelde afweging en keuze die burgemeesters maken. Elke dag weer. Dat vind ik belangrijk en dat geldt ook voor mevrouw Halsema. Ook de burgemeesters van Breda, Nijmegen en Den Haag zijn niet blij met de tweet van Wilders. Zo noemt burgemeester burgemeester Bruls van Nijmegen de actie ongepast en intimiderend. Het werk bij pakketdiensten moet minder zwaar worden. Dat eist de arbeidsinspectie. Medewerkers moeten soms veel te zwaar tillen, veel bukken en het werktempo ligt hoog. De inspectie wil daarom onder meer dat er een maximum gewicht komt voor pakketjes. Er worden steeds meer biologische producten gekocht. De afgelopen vijf jaar is de omzet van bioproducten met 50% gestegen. Dat komt onder andere doordat het steeds meer in de schappen ligt. En een pijnlijke nederlaag voor Google. Het bedrijf moet van de Amerikaanse rechter concurrenten meer ruimte geven in de Google Play Store. De maker van de game Fortnite had geklaagd omdat alle betalingen in hun apps via Google moesten lopen. Daardoor liepen ze geld mis. De rechter zegt dat dat oneerlijk is, vertelt mijn economiecollega Nick Wouters. Ze moeten hun winkel open gaan zetten eh, voor drie jaar en vanaf november al. Dus dat is eh, vrij snel. En dan moet het zo zijn dat je in die Google Play Store zit en dat je daar dan ook andere winkels in ziet. Dus eh, niet van Google. dat je ook een andere betaalmethode kan kiezen die niet via Google gaat. Dus dat er veel meer inkomsten naar de ontwikkelaars gaan. En ja, Google dus een deel van het financiële gewin moet inleveren. Ook moet kan Google ervoor zorgen dat apps die nu nog alleen op Android-toestellen te downloaden zijn... ook op andere plekken beschikbaar worden.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 Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold. changing competition. You only knew in five months. Besides, you drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you.